om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken... De partij legt zich neer bij de uitleg van de staatssecretaris... dat hij zich vooral richt op illegalen die een crimineel verleden hebben... overlast veroorzaken of zich aan toezicht hebben onttrokken. Eerder vandaag riep PvdA-lid Terphuis de fractie op tegen het illegale quotum te stemmen. In een brief aan de fractie noemde hij het instellen van een quotum discriminatie. Overigens zei Teven vorige week dat hij zelf het woord quotum niet zal gebruiken. De aardbevingen in Groningen kunnen krachtiger worden dan ze tot nu toe zijn geweest. De betrokken instanties sluiten over een langere periode bevingen van tussen de 4,5 en 6,0 op de schaal van Richter niet uit. Tot nu toe werd uitgegaan van een maximum van 3,9. De NOS heeft mailverkeer ingezien van de Nederlandse aardoliemaatschappij, het staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken. Het staatstoezicht adviseerde minister Kamp om zo snel als realistisch mogelijk is de gasproductie te verlagen. De, product, de betrokken organisaties wisselden daarover van elkaar van gedachten na de zware aardbeving in Huizingen in augustus vorig jaar. Die beving had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Door een storing in Hilversum zijn er problemen met de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3. In sommige delen van het land zijn er haperingen in het beeld en op Nederland 3 ging het beeld korte tijd op zwart. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de storing. Vorige maand waren op een zondagavond de publieke zenders geruime tijd uit de lucht. Toen waren er problemen na een noodstroomtest... waardoor alle elektriciteit uitviel op het Mediapark in Hilversum. Het weer, er valt vanavond nog een enkele bui... maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of zes. Morgen regen bij maxima van 6 tot 9 graden. Donderdag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Mensen op weg naar een voetbalwedstrijd in Amsterdam staan in de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Holendrecht 4 kilometer en voor Oudekerk naar Amstel 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik slapeloze nachten Slapeloze nachten Lig alleen in bed Denk alleen aan morgen gedachten maak me gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu.